Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse kustwacht is gestopt met het zoeken naar een vermiste... na de botsing van een vrachtschip op een tanker gisterochtend. Dat meldt de BBC. Volgens een woordvoerder is er uitgebreid naar het bemanningslid gezocht... maar is diegene niet gevonden. Het vrachtschip Solon kwam voor de Engelse kust in aanvaring met de tanker... die voor anker lag. Daarop brak er brand uit en begon de tanker vliegtuigbrandstof te lekken. Op de Solong werden containers met het giftige natriumcyanide vervoerd. In totaal zijn 36 opvarenden gered. Oekraïne zal zich in de gesprekken in Saoedi-Arabië volledig constructief opstellen. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky op X. Hij hoopt op praktische resultaten. In de stad Jeddah is vandaag een top van de VS en Oekraïne. Onder andere de Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie... en de kabinetchef voeren dan gesprekken met de Amerikaanse minister Rubio van Buitenlandse Zaken. President Zelensky sprak gisteren al met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman... over stappen en voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog. De gesprekken tussen Hamas en de Amerikaanse gezant Boeler zijn op niets uitgelopen. In Qatar sprak hij de afgelopen weken verschillende keren met Hamas... over vrijlating van Amerikaanse gijzelaars. Het was voor het eerst in bijna 30 jaar dat de VS en Hamas direct contact hadden. Normaal weigert Amerika te onderhandelen met terreurgroepen. Minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt dat het hierbij blijft. Voortaan zal alleen nog indirect worden onderhandeld via Egypte en Qatar. De jury van de Libris Literatuurprijs heeft de zes genomineerden bekendgemaakt... voor de prijs voor beste Nederlandstalige roman van het jaar. Onder de kanshebbers zijn twee debuterende schrijvers... Safa El Ghanoussi en Falun Elli Koos. Vier andere genomineerden zijn Maurits de Bruin, Guido van Heulendonk... Marijke Schermer en Joost de Vries. Dan het weer vanuit het noorden meer bewolking en kans op mist.